NOS nieuws van 5 uur. Dit is Renaat NOS Journaal. Scholieren mogen het vak waar ze het beste in zijn op een hoger niveau volgen. Staatssecretaris Dekker wil dat scholen meer maatwerk gaan leveren. Volgens hem past niet elk kind precies in het vakje VMBO, HAVO of VWO. Als een VMBO-leerling bijvoorbeeld goed is in talen, mag deze Engels ook op HAVO-niveau volgen. Op het diploma moet straks ook te zien zijn wanneer een leerling een vak op een hoger niveau heeft gevolgd. Losse vakken op een hoger niveau volgen kan nu al wel, maar volgens Dekker gebeurt het nog veel te weinig. Andersom geldt het overigens niet. Een scholier mag het slechtste vak niet op een lager niveau doen. De leider en oprichter van Motoclub No Surrender is opgestapt. Tegen de Telegraaf heeft Klaas Otto gezegd dat hij het zat is dat zijn naam altijd aan No Surrender wordt gekoppeld. Hij zegt dat hij niets te maken heeft met besluiten die de verschillende afdelingen van de motoclub nemen. Otto heeft zijn aftreden gisteravond tijdens een clubbijeenkomst bekendgemaakt. Hij wordt waarschijnlijk niet opgevolgd omdat de club geen officiële positie van leider heeft. Vorig jaar trad Otto ook af. Hij wilde met de politie praten en dat mag niet volgens het clubreglement. Een paar maanden later vroeg de club hem terug te komen. De band Eagles of Death Metal heeft gisteravond in Parijs het concert afgemaakt dat op 13 november eindigde in een bloedbad. Het optreden was wel in een andere zaal omdat de Bataclan nog altijd dicht is. In november kwamen bij de aanslag door moslim-extremisten 89 bezoekers om het leven. Bij het concert van gisteravond waren ook overlevenden. Voor hen was het een onderdeel van het verwerkingsproces om erbij te zijn.